Ook Thijssen met het NOS-journaal. Nederland moet zijn Trudeau liet al in zijn verkiezingscampagne weten dat hij niet wil doorgaan met de JSF. Een hoge militair in het Pentagon heeft naar aanleiding daarvan gezegd dat de kosten per toestel zo'n 1 miljoen dollar hoger uitvallen als Canada inderdaad zijn bestelling afzegt. Canada is een van de negen landen die meedoen aan de ontwikkeling van de straaljager. Nederland wil 37 toestellen kopen. De Israëlische oud-premier Ehud Barak moet zich mogelijk voor de Californische rechter verantwoorden voor de aanval op een hulpconvooi in 2010. Israël hield toen een scheepsconvooi met hulpgoederen voor Gaza met geweld tegen, waardoor negen mensen omkwamen. Barak was destijds minister van Defensie. Een groep internationale mensenrechtenadvocaten heeft een zaak tegen Barak aangespannen, omdat hij als verantwoordelijke wordt gezien. De juristen zeggen te handelen namens de nabestaanden van een 19-jarige Amerikaanse jongen die bij de aanval in 2010 om het leven kwam. Wikileaks heeft documenten gepubliceerd die zouden komen van het privé-mailaccount van CIA-directeur Brennan. Een jonge hacker claimt de informatie te hebben verkregen door zich voor te doen als een medewerker van telecombedrijf Verizon. Bij de informatie zit ook een vertrouwelijk document met allerlei privégegevens, maar het zou niet gaan om heel gevoelige informatie. De CIA heeft laten weten dat het lekken van de privé-mail strafbaar is, zonder te bevestigen dat de stukken echt zijn. De FBI is een onderzoek gestart naar de zaak. In een huis bij Liel zijn de lichamen gevonden van vijf gezinsleden. Hulpdiensten vonden ze gisteravond, maar waarschijnlijk waren de ouders en drie kinderen al een aantal dagen dood, berichten lokale media. De vader zou in de woning een afscheidsbrief hebben achtergelaten, waarin hij spreekt over de financiële problemen van het gezin.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 Maar ik had mijn nek wel kunnen breken. Dus het viel eigenlijk best wel mee. zeggen tot came creeping across the nation. It's your most day for anyone, so you can't take home Cause it's only just begun. surrender. Hey, little fella, now your together.